uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een vliegtuig op Schiphol is een echtpaar aangehouden dat was ontsnapt uit quarantaine. Ze zaten in het hotel in Bad Hoeverdorp... waar positief geteste reizigers uit Zuid-Afrika verblijven. Het gaat om een Spaanse man en een Portugese vrouw die naar Spanje wilden vliegen. Hoe ze uit het beveiligde hotel konden wegkomen is nog niet duidelijk. Het overtreden van de quarantaineplicht is een misdrijf, zegt de marechaussee. Bij zwangere vrouwen die corona krijgen... kan in zeldzame gevallen de ongeboren baby in levensgevaar komen. Dat meldt de Volkskrant op basis van een gynaecoloog van het Erasmus MC in Rotterdam. Sinds juli dit jaar zouden er in de Randstad zeker 13 doodgeboortes zijn geweest... doordat de placenta was beschadigd door het coronavirus. De gynaecoloog benadrukt in de Volkskrant dat er meer onderzoek nodig is. Leerlingen uit groep 6 en hoger moeten vanaf vandaag in de gangen van de school een mondkapje dragen. Het is ook de bedoeling dat die groepen vaker een zelftest doen. Vandaag is de eerste dag dat scholen te maken hebben met de aangescherpte coronaregels. Kinderen moeten daardoor ook bij een lichte verkoudheid thuisblijven en zich laten testen. Duizenden mensen zijn zonder enig bewijs van fraude op een zwarte lijst van de Belastingdienst terechtgekomen. Daardoor kwamen ze in financiële onzekerheid, schrijft NRC. De krant baseert zich op een accountantsonderzoek dat nog niet openbaar is gemaakt. Bij 750 huishoudens op de lijst werden de toeslagen zonder duidelijke reden stopgezet. Suriname heeft Nederland op de lijst van hoogrisicolanden gezet... vanwege het toegenomen aantal coronabesmettingen. Voor Nederlandse reizigers gelden daardoor extra maatregelen. Wie naar Suriname wil moet gevaccineerd zijn en negatief getest... en ook moet er op de derde dag na aankomst een antigeentest worden gedaan. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af.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 Tussen Naarden en Hilversum Noord 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. De rechte reishok is daar nog dicht. Wil je de file omzeilen kan je omrijden via Almere over de A6 en de A27. Een ongeluk op de A2 Utrecht-Amsterdam.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 Sinds juli dit jaar zijn er in de Randstad zeker 13 doodgeboortes geweest... doordat de placenta was beschadigd door het coronavirus. De moeders hadden vaak lichte klachten, schrijft de Volkskrant op basis van een gynaecoloog. Japan sluit vanaf morgen de grenzen voor vrijwel alle buitenlandse bezoekers. Aanleiding is de nieuwe Omicron-variant van het coronavirus... In een vliegtuig op Schiphol is een echtpaar aangehouden dat was ontsnapt uit een isolatiehotel. Ze wilden naar Spanje vliegen. Hoe ze konden ontsnappen is nog niet duidelijk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af.